Waarschijnlijk wordt volgende week het recordtekort aan neerslag uit 1976 verbroken. Vooral op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden is het droog omdat daar geen aanvoer is van water door rivieren. In die gebieden is het verboden om te sproeien met oppervlaktewater. Waterschappen zijn opgeroepen zo min mogelijk water te onttrekken aan het IJsselmeer. Door de droogte neemt de waterkwaliteit snel af. In Losser in Overijssel is vanavond in een uur tijd net zoveel regen gevallen als er normaal in ongeveer een maand valt. Door het noodweer stonden veel straten blank. Ook in Enschede, de Lutte en Overdinkel viel heel veel regen. De brandweer moest verschillende keren uitrukken. In een uur tijd viel er zo'n 65 mm regen in Twente. Het Zweedse leger heeft in de strijd tegen de bosbranden een straaljager ingezet. Vanuit het gevechtsvliegtuig werd vanaf drie kilometer hoogte een bom afgeworpen. Door de drukgolf van de explosie kreeg de vuurhaard tijdelijk geen zuurstof meer en doofde. In Zweden woeden al meer dan een week op verschillende plekken bosbranden die moeilijk te blussen zijn. Op veel plaatsen is barbecuen verboden. Een vrouw uit Almere is veroordeeld tot acht jaar cel omdat ze haar partner wilde doden. Ze sloot hem op in de slaapkamer en stak het huis in brand. Van tevoren had ze de batterijen uit de rookmelders gehaald. De man liep tweede graads brandwonden op. De rechtbank zegt dat er sprake is van voorbedachte raden en dus van poging tot moord. De vrouw uit Almere was boos op de man omdat hij een affaire had. Het weer, vannacht minimumtemperaturen rond de 20 graden.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 Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting eh? Been holding it in for a while, Take you with me if I can.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 you just made